Volgens het Openbaar Ministerie was er geen concrete dreiging... maar waren de Tsjetsjenen nog op zoek naar een geschikte plek om een aanslag te plegen. Bij huiszoekingen zijn messen, geld en gegevensdragers in beslag genomen. De schade door fraude via WhatsApp is afgelopen jaar bijna verviervoudigd. De slachtoffers werden bij elkaar voor ruim een miljoen euro opgelicht, meldt de fraude Een jaar eerder was het ongeveer een kwart miljoen. Het aantal opgelichte mensen steeg van 124 naar 353. De fraude waarschuwt dat de oplichters vaak heel geraffineerd te werk gaan. Ze doen zich meestal voor als een bekende die zegt dat hij een nieuw telefoonnummer heeft. Later vragen ze om geld. De explosieve opruimingsdienst heeft in de binnenstad van Zwolle een verdacht voorwerp meegenomen dat aan de deur van een café hing. Of het ook echt een explosief was, zoals een handgranaat, moet nog blijken. Het voorwerp werd vanochtend ontdekt. Eind 2018 hing aan de deur van hetzelfde café een handgranaat. Begin vorig jaar ontplofte in Zwolle twee granaten in de straat waar de eigenaar van het café woont regeringspartij D66 wil dat de Europese luchtvaartautoriteit voortaan beslissingen neemt over het vliegen over risicogebied. KLM besloot vorige week om het luchtruim boven Irak en Iran te mijden nadat een Oekraïns passagiersvliegtuig bij Teheran uit de lucht was geschoten. D66 vindt dat je de keuze voor een bepaalde route niet door een commerciële partij mag laten maken, maar dat je net als in de Verenigde Staten bij de luchtvaartautoriteit de verantwoordelijkheid moet neerleggen. Het weer bewolkt en regenachtig. In het noordwesten even droog en wat zon. Er staat veel wind. Vanavond stormachtig langs de kust. En het is een graad of 10. Morgen eerst droog, later overal wat regen. En het blijft zacht. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A7 Zaanstad richting Hoorn tussen Purmerend Noord en Afrit Averhoorn... 3 kilometer file door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. En tot zover de verkeersinformatie. Als je gek bent op vogels, dan maak je van je tuin een echt vogelparadijs. En dat doe je natuurlijk ook mee met de tuinvogeltelling van Vogelbescherming Nederland. Dat is leuk om te doen en je helpt de vogels. Tel ook een half uurtje mee, van 24 tot en met 26 januari.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 Stylin', violin, livin' it up in the city. Got Chuck's on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, so pretty. I'm too hot. Got the police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too set you hallelujah.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 I'm too hot. Bitch, say my name, you know who I am. I'm too hot. hot and my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. nou Mars met uh, Funk You Up. Funktown, hè? Hoe heet dat? Uptown Funk, hè? Godzie Mickey. <laughs> ik zat in de buurt, ik zat in de buurt. Nee, even lekker wakker worden. En dan gaan we aan het tweede uur beginnen nu. Bij eh, uw lokale zender ZFM Zandvoort. Hè? En u weet het, u kunt ons beluisteren via kanaal 40. Via de kabelkrant, maar die is alleen via Ziggo nog te ontvangen. En uh, eh, zfmzandvoort.nl op de computer en eh, via de radio natuurlijk op 104.5 of 106.9. Maar als u een mobieltje heeft of een tablet, dan kunt u natuurlijk ook... en dat is hartstikke handig, die eh, ZFM-app downloaden... In de, eh, te verkrijgen bij de, bij, de, bij de, hoe noem je die, die playstores en zo. kan wel zien dat ik geen kind van deze tijd ben, hè? Maar dat zo'n ding, zo'n app is wel handig. Want je blijft helemaal op de hoogte van het laatste nieuws. En je kunt alle programma-informatie volgen via die app. En eh, als het goed is, we, we gaan nog iemand volgen vandaag. En dat is onze eigen Jan. Jan van de Oever, want jij hebt weer een stukje gezellig nieuws voor ons, hè, ja, uit Zandvoort. Ja, dat lees ik dus net van de Zandvoortse krant. Heel erg leuk natuurlijk, want we hebben het wel over eh, de jeugd heeft de toekomst. Maar ik vind het zo'n leuk stukje dit. Het eh, gaat over Australië en je weet, er is natuurlijk een hele hoop aan de hand in Australië nou. momenteel. Nou. Wat een ellende, jongens. Hè. Ja. Maar dan eh, blijkt hier de zesjarige Rover Bakker... Eh, die, zag ook deze beelden van de verschrikkelijke brand in Australië. En toen had hij besloten om samen met zijn beste vriendje Floris van Asbergen... voor de deur van de supermarkt Albert Heijn te gaan zingen... om geld op te halen voor Australië. Ik vind dat zo leuk. Een zo ontwapend idee. En, eh, zo. En het zusje van Floris Lotte, die wilde ook meedoen. Vijf jaar pas. Ja, en zo stond het drietal woensdagmiddag 8 januari tijdens de markt enthousiast te zingen. Gewoon a cappella. En na een uurtje vonden ze het genoeg en gingen ze heel slim nog even langs de markt kramen... om ook daar geld te gaan inzamelen. <laughs> heel leuk en uh, wat een initiatief jongens. Ja. Het eh, eindbedrag eh, mag er echt zijn, want in een korte tijd hebben ze 107,50 euro opgehaald. Zo! Nou, ik vind het knap en ook Jeffrey Passon die haalde in noord een enorm berg lege statiegeldflessen op... voor de oh. inzamelingsactie voor deze de getroffen dieren in Australië. En uh, het bedrag van 40 euro heeft hij naar Mr. Paint in de Halterstraat gebracht. En daar staat een speciale eh, collectebus die eh, bestemd is voor, ook voor Australië. Oh. Dus wat dat betreft, de jeugd heeft de toekomst. Jongens, nou. chapeau. Hey, Jan, wij gaan eventjes een applausje geven voor Rover, Floris, Lotte en Jeffrey. Dankjewel. Namens eh, eh, Zandvoort Luncht een applaus voor deze kinderen. Wat een goed initiatief van ze. Ik hoop dat we straks nog veel meer van dat lekkere nieuws krijgen. Hey Jan, toen jij jong was, hè? Eh, dat was gisteren. ja, gisteren. Ja. stond je in die discotheek? Ging jij wel eens naar de discotheek? Ja, veel ja. En kan jij je nog herinneren wat voor dans toen populair was? Ja, we hebben zoveel gehad. Noem eens wat. Ja. De bump, weet je nog? De bump, ja, bumpen, bumpen. Ja, bumpen, bumpen, bumpen. ik, was, ik, was toen een ik was toen een bumperklever. Of oh, was jij een bumperklever? <laughs> Zo is het gekomen, hè? Zo is het gekomen. <laughs> we gaan lekker een, uh, een bumpnummer draaien. <laughs> Uit de oude doos. Nou, begint u maar. Nee, nou, wat is, dit nou? nee, gaat hij ineens iets heel anders doen. Dat wil ik helemaal niet. Wat is dit nou? Geen bump. Nee. En als ik hem nu aanzet? Ja, dit wel toch? Ja, dit is hem. Ja, Lady Bump. ja, Lady Bump. Let op. Nou, straks gaat het veranderen. Oké. Ah, daar is hij. Woe! lobby I couldn't keep you waiting And I know, and I know, and I know, and I know That you like your space with your one roommate Do you mind if I see you tomorrow? Yeah, I know, yeah, I know, yeah, I know, yeah, I know That you work Sundays for minimum wage Should I have known that you would take hold and never let go Never let go with you? Does another night feel alright to you? If I ask right now, would you think it through? Hey, I think I might push my luck with you. Did you say that you got nothing else to do? Said okay if I stay, cause I'm dying to. Yeah, I'm dying to. Restless, tangled up in your mattress red the one that got away. You caught me, yeah, I'm right where you want me. Every inch of my body won't let this go to waste. And I know, and I know, and I know, and I know that you like your space with your one roommate. Should I have known that you would take hold and never let go? Never let go. met Push My Luck. Lekker nummer ook. Lekker, uh, ja. Lekker Goed tempootje. Ja, zo is het. <laughs> Had jij nog nieuws, Jan? Of eh, zeg je, draai nog maar even lekker door? Nou ja, we hebben ook wel actueel gisteravond in Overveen is een, eh, een brand geweest. In ja. het, dak van een woning aan de Zeilweg. Ja. er kwam heel veel rook vrij. Mm en eh, bewoners van het getroffen pand waren aanwezig toen het brand uitbrak. Maar ze zijn gelukkig wel veilig naar buiten oh, gekomen. Oh, gelukkig. En eh, geen gewonden. Hmm. En eh, aan 9 uur, rond negen uur was de brand onder controle. En de rook ja. uit het dak van het gebouw. En oh, de zeilweg is afgesloten tegen die tijd. Maar gelukkig, het is een grote brand geworden uiteindelijk. Maar het belangrijkste is, er zijn gelukkig geen gewonden dan is dat zeker het eerste stuk van de zeilweg. Hè? Ja, voor, nog voor de, voor de voor het kruispunt. Voor het kruispunt. Ja, want dat is nog net over veen natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. hey, eh, eh, eh, Jan, voordat we gingen beginnen met het programma... toen had jij het erover dat je, dat je best gek bent op muziek uit de jaren 60 en zo. Zeker. Ja, ik, de Hollies, hield je daarvan? Ja, geweldig. Ja, want ik heb een nummer meegenomen van de, van de Hollies. I'm sorry, Suzanne? Nee, Long Cool Woman in a Black Dress. Oh, goed. Ja, is die goed? Ga ik hem opzetten voor je. <laughs> De Hollies met een eh, long cool woman in een black dress. Tussen haakjes daarachter. <laughs> Ik kijk even naar Jan. Jan, heb je nog wat voor ons? Nou, we gaan het weer even doen? Oh, laten we het... Ja, want, want je kwam net wel met die windvlagen. Maar voor de rest weten we nog niks natuurlijk. Maar daar zijn we natuurlijk ook hartstikke benieuwd naar. Ehm, wacht even, wacht even Want we gaan eerst... Eh, ZFM, Westkust, weerbericht komt Ja, het is natuurlijk een van de meest besproken onderwerpen altijd. Uh, overal buiten, binnen het weer. Eh, hoe ziet het eruit? Nou, het is eh, bewolkt en regenachtig. En in de loop van de ochtend, het eerste half van de middag, is het tijdelijk droog. Dat hebben we wel een beetje gemerkt. Maar later op de dag gaat het om regenen. De zuid- tot zuidwestenwind waait machtig, matig tot krachtig. En de temperatuur gaat zo een beetje stijgen naar 12 graden. En dat zo eventjes in januari. Verwachting voor de komende dagen. Eh, woensdag is het bewolkt en valt er wederom enige tijd wel weer regen. De stevige wind neemt langzaam in kracht af en wordt opnieuw graad of 12. Donderdag blijft het droog en schijnt geregeld de zon. En vrijdag gaan we weer, weer regen. De temperatuur stijgt op beide dagen naar zo'n 10 graden. Het weekend is gelukkig een stukje rustiger. Er is een afwisseling van wolkenvelden, geregeld zon... en op een enkele bui op zaterdag na blijft het droog. De temperatuur gaat zo uh, stijgen weer naar zo'n 8 graden. En pas volgende week is de temperatuur normaal voor de tijd van het jaar. Het wordt dan een graad of 6 in de regio. Het weerbeeld is rustig en de, naast de wolkenvelden is er ook geregeld zon. En de kans op regen is dan klein. Oké, dankjewel Jan. Dankjewel. met Hold Back the Night. Heerlijk, ouderwetse disco-muziek. En eh, over disco gesproken. Jij hebt ook nog een bericht over disco, hè? Ja, zeker wel, zeker wel. En eh, op 31 januari vindt eh, de eerste kiddendisco van dit jaar weer plaats. En dat is uh, maandelijks op vrijdag in ons aller pluspunt. En we zoeken eigenlijk mensen om te helpen bij de diverse taken. Ah. En dat is natuurlijk erg leuk om te doen. Dankbaar werk. Vind jij het leuk om met kinderen te werken en een beetje te begeleiden bij de kinderdisco? En heb je zo'n drie uur per maand vrij om te helpen? Dan kan je aanmelden. En dat mag je dat doen via de, de, de mail. Eh, even kijken. Info at Ik herhaal info at Dus eh, probeer even tijd vrij te maken uw eh, medewerking wordt op prijs gesteld. Ja, en die kinderen vinden het geweldig om uh, één keer in de maand, geloof ik, is dat. Hè? Dat, eh, dat ze lekker even ook echt, net, net echt in zo'n discotheek even gezellig een paar uurtjes met elkaar zijn. Een beetje dansen. misschien. Ja, zo is het. Zo is het. <laughs> leuk om te doen. Dus meld je aan. Goed, ehm, wij gaan verder met het programma. Tenminste, jeetje Mina, wat is dit nou? Ja, daar komt hij hoor. De gorgies Everybody's got to learn sometime. Change your heart. Look around you. Change your heart. It will astound you. sunshine. And everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. the Ja, dat is een ouderwetse schuifel. Een schuifelplaat uit het verleden. Ja, lekker was die, hè? Ja, dat was toch een prachtig, eh, prachtig nummer, hè? Zeker. <laughs> ja, iedereen uit die tijd die weet dat nog wel. die heeft daar herinnering aan. Ja, ja, ja, ja. Hey Jan, ik, eh, ik heb begrepen, want je zit al zo'n anderhalf uur hier voor te lezen... allerlei dingen en te vertellen. Maar jij bent niet de enige die kan voorlezen, hè, nee, nee, dat gaat Er is er nog één, hè? ook goed, hoor. Je hebt concurrentie. Want Wie? Eh, de Nationale Voorleesdagen hier starten altijd met de Nationale eh, Voorleesontbijt. En dan kom je lekker ontbijt in de biep, wat gezellig... en luisteren naar een leuk verhaal. En wie gaat dit jaar voorlezen? Dat is onze nieuwe burgemeester David Molenburg. Kijk, kijk. En die gaat vooruit lezen uit het van het jaar 2020. En dat boek dat heet, heel leuk, Mopper Eend. En dat is geschreven door Joyce Dunbar en geïllustreerd door Peter Horacek. Eh, mooie naam zin in eh, zo'n verhaal met ontbijtje. Het is altijd gezellig natuurlijk. Je bent van harte welkom. En dan moet je even aanmelden. En eh, vergeet niet je biepkaart mee te nemen. Want dan kun je na het ontbijt gelijk een flinke stapel boeken mee naar huis nemen. Want je weet, lezen is wijsheid. Hè? Woensdag 22 januari is dit. Van kwart over negen tot kwart over tien. Het is gratis. Alleen reserveren is noodzakelijk in de bibliotheek. En eh, dat is in het Louis Davids Carré. Dus schrijf je allemaal in. Helemaal leuk. Nou, tegen die tijd, want het is 22 januari, dus Noteer het alvast. Zo niet, dan proberen we tegen die tijd nog eventjes een, eh, om te roepen. En oh, eh, even te laten weten. Maar helemaal leuk. Ik denk dat ik ook ga luisteren. Kort, uh, doe gewoon een lolly in mijn mond en ik ga ook zitten. Ja, toch? Wat zal de burgemeester zeggen dan? <laughs> Nou, kleine Dolly ook okay, aanwezig. Ja, nou. <laughs> we gaan even luisteren naar Van Dik Hout. Meer dan een ander. zal weten over jou. Hoe je je gedragen zou. Hoe je iets vragen zou. Er is niemand die meer dan ik zal zwijgen over jou. Omdat ik de woorden niet heb nu ik ze nodig heb. Meer dan een ander heb ik jouw liefde gekend. Meer dan een ander ben ik weggerend. Meer dan een ander heb ik je naast me gehad. Meer dan een ander heb ik je een ander je ooit gewild heeft. Er is niemand die meer dan ik zal weten over jou. Welke kleur je draagt, welke geur je draagt. Er is niemand die meer dan ik zal liegen over jou. Omdat ik de waarheid niet ken. Nu je gelogen hebt. Meer dan een ander heb ik jouw liefde gekend. Meer dan een een ander je ooit gewild heeft. Ja. meer dan een ander. Prachtig nummer, wat mij betreft. Ehm, eh, Jan, die wil ons iets meedelen. Je hebt een oproep, geloof ik, Jan, hè? Ja, dat, dat, is eh, voor de wandelaars. <clears throat> dat is het eh, Zandvoort Lightwalk. En dat uh, is 22 februari. Dus eigenlijk dat is uh, de eerste gek lang. En eh, dan uh, wordt Zandvoort het decor voor een gloednieuw wandelevenement. Dan ga je een hele leuke route lopen door het sfeervolle centrum van Zandvoort. De duinen, het strand. En eh, dan kun je ook een leeg kunstwerk en ex tegenkomen. Erg leuk gedaan. En dan gaat Zandvoort wordt, voor één avond omgetoverd in een lichtjesparadijs... En eh, mensen die dat in Amsterdam was geweest... en nou, die weten hoe leuk dat kan zijn, zo'n mooie verlichting. En dan kun je dan kiezen voor een route van 18 of 14 kilometer. En alleen met je gezin kun je hem gaan lopen... of de familiewalk van 6 kilometer. Eh, wil je een bijdrage leveren aan eh, deze Lightwalk, het lichtevenement? We staan altijd open voor ideeën van kunstenaars, creatieven en enthousiastelingen... acteurs, muzikanten die het leuk vinden om in het donker iets te laten zien... en aan duizend wandelaars hun kunsten te vertonen. De locatie is afhankelijk van wat je kunt en wil laten zien. Samen gaan we dan kijken naar de, de juiste beschikbare locatie langs de route. Er zijn een aantal criteria, onder andere de echt moet uniek zijn en tot de verbeelding spreken. En eh, hij moet zoveel mogelijk zelfvoorzienend zijn. Dus denk een eigen verlichting meebrengen, stroom, maar ook zelf je eigen eten regelen. Uiteraard kunnen kosten, gemaakt kosten, bij de, die kunnen worden opgeteld en eh, bij de vergoeding gedaan. Eh, heb je interesse om eh, hier een onderdeel van te willen worden? Neem dan even contact op met Ton Limmen, at eh, lechampion.nl Ik herhaal Tom Limmen, at lechampion.nl Hartstikke goed. Nou, aanmelden jongens en maak er een mooi evenement van. <clears throat> Ehm, vandaag is eh, de geboortedag ook. Een, eh, ja, we hebben natuurlijk de artiest van de dag. Maar vandaag zou de geboortedag van mijn grootmoeder geweest zijn. Dus ik wil eigenlijk ter ere van haar eh, het liedje Majidische Mama spelen. Of things I should be thankful for I've had a goodly share And as I sit here in the comfort of a cozy chair, my fancy takes me to a humble east side tenement. Three flights up in the rear to where my childhood days were spent. It wasn't much like paradise, but me the dirt and all. sweet as angel, one that I fondly call my Yiddish mama. I need her more than ever now. My Yiddish mama. I'd love to kiss that wrinkled brow. I long to hold her hands once more, as in days gone by, and ask her to forgive me for things I did that made her cry. How few were her pleasures she never cared for fashion styles. Her jewels and treasures, she found them in her baby smiles. I know what I owe, what I am today, to that dear little lady, so old and gray, to that wonderful Yiddish mama. mama mein. A Jiddische Mama, ze macht nog süß die ganze Welt. A Jiddische Mama, oi weh wie bitter, wenn sie fehlt. Ihr Tochter danken Gott, wenn ihr hat sie noch was sieht. Oi weh wie traurig und bitter ist, wenn sie geht er weg zu ihr. Im Wasser und Feier hat sie gelaufen vor ihr Kind. Nicht halten sie teuer, das ist gewiss die größte Sinn. ай wie glücklich רייך איז ist מנש Mensch, wo's hat, als a schöne Matone, geschenkt von Gott. Nur a rotitschke jüdische Mame. Mame, Mame. ווא Leo voelt. Speciaal voor mijn oma die jarig geweest zou zijn vandaag. Jan, jij hebt eh, een oproep ja, ik zie een eh, oproepje. De Zandvoortse Reddingsbrigade die, eh, zoekt een nieuwe voorzitter. Aha. En ehm, in 2020, dus eigenlijk dit jaar, gaat de huidige voorzitter, eh, Ruud Willigers, die gaat het, is het einde van zijn termijn niet gaat aftreden. Oké. En ze zijn dus op zoek naar een nieuwe voorzitter die onder andere de vereniging richting het 100-jarig bestaan in 2022 wil leiden. Oh, dat, wordt een groot feest. Hele feest. En ja, dan val je wel als voorzitter meteen met je neus in de boter, hè? Dat is erg leuk om te doen. Binnen het bestuur eh, van de vereniging is de voorzitter verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het bestuur en daarmee ook de vereniging. Hij leidt de vergaderingen en regelt onder meer de behandeling van de onderwerpen, voorstellen en andere besprekingen die aan de orde zijn. Het eh, bestuurstermijn voor deze functie is drie jaar en eh, hij kan herkozen worden na deze termijn. Het is een vrijwillige en onbezorgde functie met een belasting van 16 uur per maand en ik denk dat het echt leuk is voor mensen die echt hun hart een beetje aan eh, zand voor, de zee en de reddingsbrigade willen geven. Dat valt mij nog mee, 16 uur per maand. Ja, het is, leuk. En eh, ach, eh, als het je hobby is, is het geweldig om te doen. Ja, maar het is ook een hele belangrijke functie. Het is een belangrijke functie. Ja, want het is een hele belangrijke organisatie. Ik denk dat je ook een goede affiniteit moet hebben met het gevraagde profiel. Ja. het profiel kun je lezen en de vereniging is dat op de site van hun keer vinden. Ja. Even kijken, mijn interesse hebben we laat eh, 17 januari uiterlijk. Dus nog twee eh, paar dagen nog. Eh, Oeh, uh, via werving.zrb.info. En als je dus nooit iemand in gedachten hebt, iemand kent in jouw omgeving... die misschien wel overeenkomt met, met, dit profiel, geef het even door. En wie weet, Noem nog, noem nog even één keer de... Die, de, de, werving, uh, de Hartstikke goed. daar kunnen sollicitaties naartoe. Nou mensen, meld je aan. Eh, denk je dat je die capaciteit hebt? Meld je aan, en, eh, want het is een hele belangrijke functie, functie. En ook wel bij een hele leuke club hè, met allemaal bevlogen mensen. Wij gaan weer even naar een muziekje luisteren. Ik heb gekozen voor Millie Jackson, Sweet Music Man. Die gaan we er dan ook maar tegenaan gooien, want dat was een verzoekje van mijn moeder ooit een poosje geleden. Nou mam, hier is die. Hey. I want to be with you too, but Millie, you know I like to travel. I like to move in different directions. However, love, you'll always be my number one girl. You can deal with it. Darling, go. Follow your rainbow. You'd only end up resenting me for holding you back anyway. And if this what makes you happy, hey, sing your song, sweet music, man. hand like I used to. I'm through with you. You're a hell of a singer and a powerful man, but you surround yourself with people who demand so little of you. You touch my soul with your beautiful song. you try to stay young, but the songs you sung to so many people has all begun to come back on you. Oh, yes, they have. Sing your song, sad music man. Millie Jackson. Sweet Music Man. We gaan door met eh, een ander nummer, Nederlands. Namelijk Tino Martien en René Vroger. En zij gaan proosten op het leven. Iedere morgen zonder zorgen ja, dat is toch wat ik het liefste wil. Ik kijk naar de zon en niet achterom. Want de toekomst, ja, die begin vandaag. Ik zong al meer dan duizend liedjes. Maar er is niet zo mooi als het geluk. Een lach en een traan, dat is het bestaan. Zet mijn vrienden en familie bovenaan. Proost op het leven, geniet van elk moment. Soms zit het mee, dan weer tegen, ja we zijn eraan gewend. dat zeg ik altijd weer. Dus proost op het leven, je viert het maar één keer. Ik heb naast het zingen En eh, René Vroger, proost op het leven. En eh, ik zie dat Jan eh, weer een boodschap voor ons heeft. Ja, een eh, leuke boodschap onder andere voor onze viervoeters. Want eh, we hebben natuurlijk een aantal maanden, de laatste maanden mogen we met de hondjes het strand op. Maar ja, gaan heerlijk. we afsluiten. Oh. Uh, dat gaan we op 5 april gaan we dat doen. En er wordt het strandseizoen voor de honden afgesloten. En dat doen we echt in een stijl met de Big Walk. Aha. Want veel hondenliefhebbers en hun trouwe viervoeters... die nemen in voor deel aan de derde editie van deze unieke strandwandeling. En gaan we heerlijk samen over het strand. Uitwaaien, lekker lopen en weer of geen weer... Ben jij met je hond ook bij? Met je deelname steun, je de opleiding en de inzet van hulphonden. Dus het is ook nog een goed doel nog. Oké. En dat is dan, eh, zoals ik zei 5 april. Ja. Eh, en als ik zo'n beetje kijk, was het is een beetje de grootste hondenwandeling van Nederland. Vorig jaar hadden we 300 honden en 600 wandelaars. Mijn god. Dat is dus wel een leuk festijn. En ja. Eh, de kosten van de deelname zijn 12,50 plus 7,50 voor ieder extra hond. Ik weet niet of het ook voor zeehonden geldt, maar dat moet dan blijken. En ehm, nou ja, geef je op, zou ik zeggen, uh, bij Tijn Akersloot. En uh, ik zou zeggen, tot 5 april. Ja, moet dat eh, bij Tijn Akersloot? Is het, niet zo dat je online een inschrijfformulier moet invullen? ja. even kijken, staat hier niet bij. Nou, als je even doorscrollt naar beneden, kijk, dan heb je daar een inschrijfformulier. Ja. Dus als je naar de site gaat van de Big Walk dan zie je daar vanzelf een inschrijfformulier. En dan eh, krijg je van hen alle informatie die je nodig hebt om mee te kunnen doen. Dankjewel voor de aanvulling, Dolly. Oké, graag gedaan hoor. <laughs> ja, en eh, dan eh, moeten we eigenlijk alweer tot de conclusie komen... dat het programma alweer zo'n beetje ten einde gaat lopen. Ja, ja twee uur vliegen om. Ja, inderdaad. Ja. ja, het was hartstikke gezellig. Ik vond het heel erg leuk. Ik en, hoop dat eh, de mensen weer genoten hebben van onze twee eh, uurtjes. Ja, dat zal toch haast wel. Ik verwacht het. We gaan ervan uit. <laughs> nou, Jan, eh, in ieder geval ontzettend bedankt voor je bijdrage... en je enorme hoeveelheid aan oproepen, wetenswaardigheden... nieuwsfeiten en dergelijke. Graag gedaan. Ik hoop je volgende week weer te zien hier. Gaat lukken. Ja, toch? Oké. Hartstikke mooi. En dan volgende week heeft Jan beloofd, dames en heren... dan gaat hij voor de muziek zorgen. Dit keer heb ik dat gedaan, maar... Voor volgende week krijgen we dus twee uur lang muziekkeuze van Jan van den Oever. En dan eh, ga ik aan de andere kant zitten en dan ga ik een beetje nieuws zoeken. Maar in ieder geval bedankt voor deze twee uur. En ik bedank alle luisteraars voor het luisteren. En morgen zijn we er weer. Dan, eh, tenminste, zijn we er weer. Dan is het programma Zandvoort Lunch er weer. Met Hans Wassenaar. En donderdag is het programma weer in handen van Roy van Buringen met uh, Jeff... Wat zeg ik nou, Jeffrey? Nee, Jelmer. Jelmer, Jelmer Koper. nog enkele seconden scheiden ons eh, van het klokje wat wegtikt. Dus ik zou zeggen, mensen, heb nog een hele fijne dag. Bedankt voor het luisteren. En eh, ik ben er volgende week maandag en dinsdag weer.